Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Premier Rutte Nederland stemde in een referendum tegen dat verdrag. Met de aanpassing wil Rutte het alsnog ratificeren. De Europese ministers zijn akkoord met de Nederlandse wens om vast te leggen... dat Oekraïne door het verdrag niet zal toetreden tot de Europese Unie. Verder is afgesproken dat er geen sprake zal zijn van militaire samenwerking... en dat werknemers uit Oekraïne nog niet kunnen gaan werken in de Europese Unie. De Tweede en Eerste Kamer moeten ook nog hun goedkeuring geven aan het gewijzigde verdrag. Verzekeraar Achmea. Ehm, wil maar niet verschijnen in beeld. Verzekeraar Achmea wil de komende drie jaar zo'n 2000 banen schrappen. Volgens de Raad van Bestuur is het bedrijf niet winstgevend genoeg meer. In de eerste helft van vorig jaar maakte het bedrijf nog 272 miljoen euro netto winst... maar tijdens dezelfde periode dit jaar leed het verlies. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Er werken 13.000 mensen. Agmea onderhandelt nog met de vakbonden over arbeidsvoorwaarden, pensioenen en een sociaal plan. De Syrische president Assad heeft de bevolking van Aleppo gefeliciteerd met wat hij noemt de bevrijding van de stad. Hij zegt dat voortaan zal worden gesproken over de tijd voor en de tijd na de bevrijding van Aleppo. Ongeveer 5000 rebellen en hun familieleden worden geëvacueerd uit Oost-Aleppo. De stad is dan weer helemaal in handen van het Syrische regime gemeenten gaan te vaak in de fout bij noodmaatregelen. Het blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar 250 noodverordeningen en noodbevelen. Burgemeesters kennen bijvoorbeeld onterecht nieuwe bevoegdheden toe aan de politie, zoals het recht om te fouilleren. Ook worden de noodmaatregelen vaak onduidelijk geformuleerd. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan, vooral in het noorden. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen lost de mist langzaam op. Er kan wel lage bewolking blijven hangen. In de middag af en toe zon en 7 graden. In het weekende veel bewolking en lokaal wat regen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Hilversum en Afrit Bunschoten. 5 kilometer door een ongeluk. Een half uur vertraging. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik de Ambacht en Dordrecht 5 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten, één rijstrook is daar dicht. En op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer.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 para secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. you en stuur je allemaal fijne dagen. En...